Het is twee uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In Peru zijn zeker 30 mensen omgekomen door een busongeluk. Negen passagiers worden nog vermist. De bus raakte van de weg en stortte in de rivier de Tarma in het midden van Peru. Volgens de busmaatschappij was de bewegwijzering bij de plek van het ongeluk onduidelijk. De bus drijft nog in de rivier en er wordt nog gezocht naar slachtoffers. 15 mensen overleefden het ongeluk, zij liggen in het ziekenhuis. Amerikaanse acteur James Gandolfini is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door zijn rol in de televisieserie The Sopranos. Volgens tv-zender HBO overleed hij tijdens een vakantie in Rome, waarschijnlijk na een hartaanval. Gandolfini speelde de hoofdrol in The Sopranos. Daarin staat hij als Tony Soprano aan het hoofd van een beruchte maffiafamilie in New Jersey. Maar hij kampt met paniekaanvallen en gaat daarom naar een psychiater. James Gandolfini was 51 jaar. De burgemeesters van de twee grootste steden van Brazilië hebben aangekondigd dat de omstreden verhoging van de openbaar vervoertarieven wordt teruggedraaid. Volgens de burgemeesters van São Paulo en Rio de Janeiro gaan de prijzen van bus, trein en metrokaartjes terug naar het niveau van voor de protesten. Sinds de prijzen voor het OV werden verhoogd is het onrustig in Brazilië. Wat begon als klein protest groeide binnen een week uit tot een massabeweging in het hele land. De politie van Curaçao heeft de twee daders van de moord op politicus Helmin Wiels in beeld. Dat is bekendgemaakt op een persconferentie in Willemstad. De eerste man die verdacht wordt van betrokkenheid is een man van 30. Hij huurde de auto die als vluchtauto is gebruikt bij de moord. De politie vermoedt dat hij op zijn beurt is vermoord... door de man die zaterdag in Zoetermeer werd aangehouden. Over de tweede dader wil de politie nog niets kwijt. Het weer. Lokaal kunnen buien vallen, mogelijk met onweer. Overdag eerst zon en droog. Het wordt 23 graden in het westen tot 29 in het oosten.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 warm summer night with the cool summer breeze how nice it will be when the sun goes down. Clashing of the waves and some nice chilled Chardonnay in your lover's arms make you drift away, baby, when the sun goes down. Oh, you and me, we can sail together on a moonlit sea. Yeah, holding hands and making love. Oh, how nice it will be. Warm summer nights and a cool summer breeze and a cool summer breeze. breeze. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, baby. Now the moon is right and there's no sun in sight. We're gonna dance all through the night. When the sun goes down. Fellas, grab your girl. Grab your and take her for a twirl. Make her feel she's in a, another world, baby. When the sun goes down, ooh, you and me, we can sail together on a moonlit sea. Yes, we can. Don't you think it's time that we go inside? I thought that a long time ago. On a night like tonight. Je hoorde de geluiden van de Temptations. Niet in zo'n hele oude plaats van de Temptations. Zij is drie jaar oud. Toen maakten de mensen van de Temptations, de mannen van de Temptations... een LP onder de titel Stil hier. Maar daar op het eh, zeer fraaie Warm Summer Nights. Goedenacht allemaal. Dit wordt de nacht het anders eh, de zomereditie, zou je kunnen zeggen. Want eh, in plaats van de herhalingen van het leukste uitsprekers met koppen... kan je vanaf eh, vandaag tot begin september luisteren naar uh, cabaretfragmenten. ik een cabaretfragmentje zo rond de klok van kwart voor drie, tien voor drie. En in plaats van de cabaretfragmenten en de columns die we tussen half vijf en vijf hebben... kan je luisteren naar een uitgebreid cabaretfragment. Nou, wat het allemaal wordt, ik ga het lekker niet vertellen... want er moet toch nog iets verrassends overblijven van dit programma. Je hebt in ieder geval aan het begin van dit uur een uh, muziekje kunnen horen. Warm Summer Nights. En de komende maanden blijven we dat doen aan de kop van het uur. Een plaat die op een of andere manier iets met de zomer te maken had. Warm Summer Nights was van de Temptations dus een mooi voorbeeld ervan. En verder ook aandacht voor eh, die artiesten die ons land hebben bezoekt of gaan bezoeken. asked me nicely if I'd find just what it is that is on her mind. Oh, I said, certainly, that's my job, you see. I'm private, I at your service until I die. My nose and clothes bright yellow. So I investigated right away started from her head and through the day. Worked down to her feet, no time to stop and eat. I'm proud that I at your service until I die. based on all the evidence obtained. Turns out on her mind was weight she gained. So as we head off, the little up you cough. I'm bright, but I at your service until I die. I'm bright, but I at your service from nine to five. beroemd met dat liedje, dat rijmloze liedje Nothing Rhymes. En daarna heeft hij nog een heleboel hits gehad. Hij begon met optreden in een crisispakje. Gilbert de dan heb ik het over de jaren 70, maar hij is nog steeds actief is op dit moment in Nederland voor het doen van een aantal concerten. Carré en Enschede heeft hij net achter zich liggen. En vanavond gaat hij optreden in Den Bosch Theater aan de parade. Gilbert O'Sullivan, je hoort hier met iets actueels uit de LP. Gilbert Phil van twee jaar geleden. En dat nummer dat heet Private Eye. Gilbert Sullivan was dat. Tell me that you don't like people. You can only believe in yourself. You pity all those who lack your higher breeding. So I can see the reason you don't have anybody left. Could it be you wear your fur shoulder says the world will pass you over while you're waiting for a crown. You're no stranger to the art of how to fake it. You play until you break it, you make it hard to be around. van de Dixie Chicks. Twee meiden die je kon horen. Twee country meiden Marty McGuire en Emily Robinson... die dus in het eh, dagelijks leven tot de eh, Dixie Chicks behoren. Maar nu eh, zijn die twee afgesplitst van de, de, andere meiden van de Dixie Chicks... en zij noemen zich Courtyard Hounds. Dit is de nieuwe single van die Courtyard Hounds onder de titel Sunshine. Ik heb net al gehad over eh, cabaretfragmenten eh, uit theaterprogramma's... die we gaan eh, laten horen de komende tijd hier in De Nacht Klinkt Anders. Mm, wat je ook gewend bent de afgelopen maanden, de afgelopen jaren kan ik onderhand zeggen. Dat zijn de studiosessies. En die staan vandaag en ook volgende week in het teken van uh, Spijkers met Koppen. Het afgelopen seizoen. Ik laat je regelmatig op gezette tijden in dit programma zo twee keer per uur een opname horen van afgelopen jaar uit Sprekers met Koppen. Een van de eerste artiesten die dit seizoen in dat programma live optrad... dat was eh, Sabrina Sterke, een oud nummer van ja, Nina Simone, Animals, <laughs> noem maar op. Het gaat in ieder geval om Don't Let Me Be Misunderstood. optreden van Sabrina Starke en Spekers met Koppen. 22 september, eh, vorig jaar alweer. Het was aan het begin van het eh, nieuwe seizoen. En komend seizoen dan bestaat Spekers met Koppen om het liefst 25 jaar. Maar goed, dit was uit eh, de 24e jaargang. Sabrina Starke met het welbekende Don't Let Me Be Misunderstood. De zangeres Sabrina Starke die zou binnenkort, het zal eh, de 27e juni zijn, volgende week dus... optreden met uh, aanstormend talent Leslie Nielsen en Gianna Noten. Drie dames die van zich dus laten horen. Het gebeurt allemaal in Rotterdam in de Birds Club. Het optreden van dat drietal. Dit nummer dat ken je van Billy Preston. Maar een bijzondere versie. Je hoort Paul Weller met de orkestonderleiding van Jules Holland. I got a song, and got no melody. I'm gonna sing it to my friends. I got a song, and got no melody. I'm gonna sing it to my friends. dance, ain't got no steps for it. I'm gonna let the music move me around. Als je iets cover doet, dan goed. En dit was er een mooi voorbeeld van. Je hoorde Billy eh, Preston niet, want het was dus een nummer van Billy Preston... maar je hoorde wel Paul Weller, die zong, begeleid door de orkest van Jules Holland. Jules Holland, Jules Holland met zijn eh, Rhythm and Blues Big Band. En dit werd gemaakt naar aanleiding van de show, die Jules Holland traditioneel heeft op BBC2. Maar in dit geval ging het om avond 1996. Toen werd dit uitgezonden Holland en Weller tezamen met Will It Go Round in Circles.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 En Half Moon Run, de naam van de band. Uit Canada komt het gezelschap. En dit is dan de meest recente single voor deze Canadese... De, schoolgaan onder de naam Half Moon Run dus. En deze jongen die hebben we kunnen zien op Pinkpop. En die komt ook naar Pukkelpop in België. Don't forget who you are. Hier is die Miles Kane. llegó de Europa, de la música cubana, allí se baila y se toca. Dice que paseando por un bulevar, todo el mundo la bailaba hasta desmayar. Por eso te digo, mi hermano, y no cambio de opinión, que la música cubana es la reina del sabor, pues mi música cubana no tiene comparación. Claro que sí. Dime si no es verdad. Dime si no es verdad. Dime si no es verdad. En de Nachtleen klinkt anders besteedt ook zoals gebruikelijk weer aandacht aan de nodige wereldmuziek. In dit geval kwam het uit Cuba wat je hoorde. Hoorde namelijk de stem van Ibrahim Ferrer. En hij speelde met zijn gezelschap Esta Sebaya Ice Toca. Ibrahim Ferrer dus. Pink Floyd, die, eh, ja, ja, die heeft het tot voor kort, tot vorige week zelfs niet zo gehad op eh, de streaming dienst Spotify. Eh, maar goed, om eh, hun aarzelingen overboord te zetten... hadden ze zoiets van, maar nou, we zetten één nummer op Spotify... en dan moet dan eh, in de kortste mogelijke tijd 1 miljoen luisteraars voor te vinden zijn. Nou, wat gebeurde? Ze hebben begin van de week eh, het nummer Wish You Were Here op eh, Spotify gezet. En binnen 24 uur waren er 1 miljoen mensen die dat nummer beluisterd hadden. Het gevolg, het hele oeuvre van Pink Floyd is nu te vinden op dat Spotify. Dus Wish You Were Here was dus het eerste officiële nummer. Another Break in the Wall, dat heeft er al eens eerder op gestaan. Maar Wish You Were Here, dat was dan het eerste officiële stuk... uit de Pink Floyd-catalogus wat op Spotify stond. Een bijzondere opname begint namelijk zo. discipline remains recipe. Yes, and, and neither would you, Derek, this star nonsense. No, no. No, it isn't. I'm sure of it. uit 1975 wou ik zeggen. Je hoorde de geluiden van Pink Floyd. Wish You Were Here. En de geluiden van Pink Floyd zijn dus vanaf eh, heden... zelfs al iets eerder dan heden te vinden op eh, Spotify. Na lang aarzelen van de band. Van de leden van de voormalige band moet ik zeggen. Want... Eh, Inmiddels zijn eh, de leden elk huns weegs gegaan. Zoals bijvoorbeeld Roger Waters, die eh, binnenkort naar Nederland komt. 18 juli zal hij in Dome een optreden geven van zijn Wol-concert. En datzelfde doet hij nog eens een keer over in september, 8 september. En dan in de Amsterdam Arena. Roger Waters dus 18 juli, Dome, 8 september. Amsterdam Arena. Voor het concept The Wall. Sleepless hours and dreamless nights and faraways. Ooh, wishing you were, wishing you were here. Heaven knows, and Lord, it shows. 1974. Je hoorde de stemmen. Allereerst die van Pieter Satira. Hij is van Chicago in 1974. Toen maakte Chicago een zevende studioalbum. En met het opnemen daarvan <laughs> raakte zij in contact met de Beach Boys... die op dat moment in de omgeving waren. En het was Pieter Satira, de zanger van de Beach Boys van eh, Chicago... die zei van, eh, jongens, als jullie toch in de buurt zijn... zouden jullie het leuk vinden om eh, wat achtergrondvocalen te doen... om een mooi romantisch liedje te illustreren. Wishing You Were Here, ging het om. En je hoorde dus Pieter satira met de stemmen van L Jardine, Carl Wilson... en Dennis Wilson van de Beach Boys 1974. En dadelijk het eerste cabaretfragment hier in deze deze aflevering van De Nacht Klinkt Anders. Cabaretfragment niet uit een theaterprogramma, maar uit een radioprogramma. Voorafgegaan door een ander fragment uit een radioprogramma... namelijk een live optreden van Sido Martens. 6 oktober in Spijkers met Koppen. Kaperen varen. Al die willen te kaperen varen... moeten mannen met baarden zijn. Al die dood en duivel die duchten... moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel. Die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel. Die hebben baarden, die hebben baarden. Ze varen met onze walruskillen moeten mannen met baarden zijn. Al die dood en duivel niet duchten, moeten mannen met baarden zijn. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Jan, Piet, Joris en Corneel, die hebben baarden, die hebben baarden. Ze varen mee. in de zee kleurt rood. Draait de lier op volle kracht. Langzaam bloedt de zeereus dood. Sierlijk zwom hij voor de schuit. Koning van de oceaan. Nog ligt het bakbeest op het dek. van blubberrot en traan. Stank van blubberrot en traan. Al die wilden te kaperen varen, moeten mannen met baarden zijn. Al die met onze walrus killen, moeten mannen met baarden zijn. Zo. Dan is het nu weer tijd voor... Interview van de week. Ja, luisteraars, hier ben ik dan weer met het interview van de week. En deze keer zit hier naast mij eh, de heer, zegt u zelf even... Eh, ja, eh, ik ben schilder, ben ik. Ik ben schilder dus. Ja, schilder, dat is eh, interessant, dat is heel interessant. u schildert uh, huizen, balkonnen en zo, neem ik aan? nee, ik ben eh, schilder voornamelijk van dames en heren. Dames en heren? Ja, ik schilder voornamelijk dames en heren. Dat is dus eigenlijk het, de hoofdtaak. Zo, dat is interessant. wat ik vraag wil, die, die, dames en heren die u schildert... hoe schildert u die in landschappen? misschien met weinig aan, neem ik aan? Eh, nee, nee, ik schilder, dames en heren... Eh, in zoverre, dames en heren, ik schilder op de ene deur schilder ik dames... en op de andere deur schilder ik heren. Luisteraars, het is weer pak een beet. Pak een beet. Ongeveer. het hm, klokje staat stil. Het is weer tijd voor Hobbykwartier. Presentatie, dik voor elkaar luisteraars, goedemiddag. Hier is dan weer uw cursist, ik bedoel uw leraar, Dick voor mekaar. De, ja. de groot, wat sta je nou te doen? Staat op een tamtam te slaan, gek. Wat doe je nou? Ik ben met België aan het telefoneren. Wat een gekheid. Wat een gekheid. Doe dat nou in je eigen tijd, van hou met die trommel. Uh, luisteraars, goedemiddag. Hier is dan weer uw cursist, ik bedoel uw leraar, dik voor mekaar. Uh, deze week, luisteraars, gaan we iets zeer bijzonders maken. Moet ik helpen? <laughs> Luisteraars, ik moet daar wel even smakelijk om, <laughs> om lachen. Moet ik... <laughs> moet ik... de groot hier... De, groot komt binnen en wat denkt u dat hij zegt? Die zegt... Moet ik helpen? Eh, moet ik helpen, vraagt de groot. Nou ja, luisteraar, je komt toch niet meer bij, hè? Nou, even serieus, even weer back to the streets. Eh, ik had gedacht om deze week eens iets, eh, iets te gaan doen wat je nou echt wel eens mee zit. Iets dat je zegt van ja, hoe moet dat nou, hè, zo. En deze keer gaan wij dan ook een schilderij ophangen. Wel nu, luisteraars, wat hebben wij nou nodig voor een schilderij? Allereerst natuurlijk een schilderij, een muur een speaker en een hamer. Nou, ik heb dat hier allemaal liggen. Dit is een schilderij, het stelt niets voor. Eh, dat heb ik hier dus liggen. En eh, de speaker en de hamer. Nou gaan we eerst eens uitzoeken eh, de goede hoogte voor de speaker. Want kijk, als je de speaker iets te laag doet dan heb je kans dat het schilderij gewoon op de grond ligt. Hè? Je moet natuurlijk het schilderij alle kant schieven om op zijn gemak te kunnen hangen, nietwaar? Dus nou ja, laten we zeggen, we doen het ongeveer op deze hoogte, hè? Ik zet hem maar wat en dan zetten we hier de spijker dus neer. En nou, dan is de kwestie van gewoon even erop slaan en dan voorzichtig, want anders dan sla je de kalk uit de muur. En heel voorzichtig de spijker erin slaan. Eh, hallo buurman, dat is niet zo mooi, luisteraars. Die hele muur valt er nu net uit. Ja, prettig. Ja, dat vind ik ook, buurman. Ja, de hele muur is eruit gevallen. Ja, die nieuwboot zijn zwakke muurtjes. Mensen kunnen nergens meer tegen. Hè? Klein spekeltje sla erin en dan bam, de hele muur ligt om. Nou ja. Nou ja, kijk, dat is nou weer zo'n leuke wending, luisteraars. Want wat hebben wij nu gekregen? Wat hebben wij nu gemaakt? Inderdaad, een leuk. Wel nu, luisteraars, ik vind dat we leuk hebben samengewerkt. Ik zeg weer graag tot volgende week. Dit was Dik voor elkaar. Goedemiddag. Down the Walls of Heartache uit het eind van de jaren 60. Johnny Johnson en de Bandwagon. En daarvoor dan uit de jaren 70. Het eh, komische duo André van Duin en Fer de Groot als dik voor elkaar. En meneer de Groot in een sketch interview en Hobby Kwartier. En dat werd dan weer vervangen door Sido Martens.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 Zo dadelijk nog meer muziek uit de jaren 60... met onder andere Wally Tax daarin.